Kasper Meijer met het NOS Journaal. Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 73.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Dat is iets minder dan een jaar eerder. Toen waren het er bijna 75.000 en dat was het hoogste aantal in 10 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit jaar zullen er minder huizen bijkomen omdat er na 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven. De meeste nieuwbouwhuizen werden vorig jaar opgeleverd in Zuid-Holland, ruim 17.000. In Drenthe werden met 1300 de minste nieuwe woningen opgeleverd. Na de vijfdaagse spoorstaking in Duitsland van afgelopen week... begint komende avond een staking op Duitse luchthavens. Beveiligers op 13 vliegvelden leggen het werk neer omdat ze meer salaris willen... vanwege de hoge inflatie. Alleen al op de luchthavens van Berlijn en Hamburg zijn voor donderdag alle vertrekkende vluchten geannuleerd. Er zijn in Duitsland CAO-conflicten in verschillende vervoerssectoren. Het treinverkeer is al meerdere keren stilgelegd. Later deze week wordt ook gestaakt in het stads- en streekvervoer. In Duitsland is een verpleegkundige aangeklaagd die 137.000 euro zou hebben gestolen van coronapatiënten. De man zou hebben toegeslagen in 2020 en 2021 toen hij werkte in een Berlijn ziekenhuis. De slachtoffers waren allemaal coronapatiënten die op de intensive care lagen. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie stal de man bankpassen uit de kamers van de patiënten... en heeft hij daarmee grote hoeveelheden geld opgenomen en overgeboekt. Van de twaalf slachtoffers zijn de meeste niet meer in leven. Zuid-Afrika heeft verrassend de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt... door gisteravond met 2-0 te winnen van Marokko. Marokko werd na de vierde plek op het WK van 2020 gezien als topfavoriet voor de eindzegen.